Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bart van U heeft bekend dat hij oud-minister Els Borst om het leven heeft gebracht. Hij zei dat hij dat deed vanwege de euthanasiewet van Borst. Van U noemde het een goddelijke opdracht. Hij legde de verklaring af achter gesloten deuren in de rechtbank van Rotterdam. Tot nu toe wilde hij niets zeggen over de zaak. Els Borst werd begin 2014 thuis met messteken om het leven gebracht. Bart van U wordt ook verdacht van de moord op zijn zus. Over die zaak had hij al eerder een verklaring afgelegd. De Woonbond heeft het razend druk met telefoontjes en e-mails van huurders van sociale huurwoningen. Honderden mensen willen weten of ze te veel betaalde huur kunnen terugkrijgen. Minister Blok wil bereiken dat mensen die te veel verdienen voor een sociale huurwoning gaan verhuizen. Hij maakt het mogelijk dat huisbazen informatie van de fiscus krijgen over het inkomen van de huurders. Volgens de Raad van State mag dat niet. De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde is verbaasd over het advies van de commissie Snabel. Die oordeelt dat hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid vinden strafbaar moet blijven. Verreweg de meeste ouderen kunnen volgens de commissie legaal om levensbeëindiging vragen omdat ze ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Volgens de Vereniging voor een Vrijwillig Leven zijnde is er juist ook een grote groep mensen die geen opeenstapeling van ouderdomsklachten heeft, maar wel hun leven voltooid vinden. De vereniging wil de komende tijd in kaart brengen om hoeveel mensen het gaat. In Amsterdam-Noord is vanochtend een vrouw neergestoken door een man. Ze overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen. De politie denkt dat de aanleiding een ruzie in de relationele sfeer is geweest.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 The Beatles, The Earring, ABBA. Misschien komen we eraan toe. In ieder geval, veel plezier dit tweede uur. gets up at eight, falls out of bed, splashes his face, scratches his head. He runs down the stairs to me and my sister in the kitchen with mom. Sometimes he smiles, sometimes he don't. Just drinks up his tea and eats up his toast. But when I feel sad, he always tells Pepe Mendoza. Drives us. Dit was het uh, zangeresje Angie met Peppermint Lump. En dat was niet haar eerste eh, kennismaking met de hitparade... want ze had al meegezongen in de backing vocals van uh, The Bugles... Video Killed the Radio Star. En hoe oud was ze toen? 13 jaar. Dit was 1979. En we begonnen met de status quo en Again and Again uit 1978. De Dire Straits maakte in 1980 een LP Making Movies... En daarop stond het geweldig mooie nummer Romeo en Juliet. Love struck Romeo Sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, "You and me, babe, how about it?" Juliet says, "Hey, it's Romeo. You nearly give me a heart attack." He's underneath the window, she's singing, I'm my boyfriend's back." shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it? Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet then you exploded into my heart, and I forget, I forget the movie song. When you gonna realize it was just a was wrong, Juliet. Come up on different streets, they both were streets of shame. Both dirty, both mean. Yes, and the dream was just the same. And I dreamed your dream for you, and now your dream is real you look at me as if I was just another one of your deals. When you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers and the promises they hold. You promised me everything, you promised me thick and thin, yeah. Now you just say, oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him, Juliet, when we Talks like the talk on the TV. And I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you. And all I do is miss you and the way we used to be. All I do is keep the beat do is kiss you Through the bars of a rhyme Julie, I do the stars with you Anytime Now, Juliet, when we made love You used to cry I said I love you like the stars above I love you till I die There's a place for us You know sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find a convenient street light, steps out of the shade and says something like, "You and me, babe." van het album Making Movies, Romeo en Juliet. Het volgende nummer is ook heel erg fraai, maar wel heel erg anders. Hier zijn de Bee Gees. de tweede gouden tijd van de Bee Gees. Eh, dit was um, ehm, Stayin' Alive, een top 100 hit uit 1978. Eind 2015 bracht eh, Rod Stewart een nieuw album uit, Another Country. En daar heb ik toen eh, een nummer van gedraaid. En dat heette Love and Beloved. Maar er staan nog veel meer heel goede nummers op. En een van die goede nummers ga ik nu draaien. En die heet We Can Win, Rod Stewart. There's no doubt about it. We can win with faith in our hearts.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 Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever zingen dat gaat een beetje moeilijk, maar mee fluiten dat gaat redelijk. Dat was uh, Mama Gers met de mamas en de papa's en Dream, A Little Dream of Me. In het eerste uur hadden we al Bob Dylan, maar ook nu komt hij weer langs in het tweede uur. Alhoewel, eh, alleen in naam, want je hoort hem niet. Het is een instrumentaal nummer van de LP Nashville Skyline uit 1969 en het nummer heet The Nashville Skyline Rag. instrumentale Dylan van het album Nashville Skyline. Dit was de Nashville Skyline Rag. Zijn we toe aan de Beatles en ehm, we zijn toe aan de tweede LP... en daar draaien we de eerste twee nummers van. It Won't Be Long and All I've Got To Do... op het album With The Beatles uit 1963. album With the Beatles uit 1963... twee Lennon-McCartney-composities in Won't Me Long en All I've Got To Do. Volgende week draaien we All My Loving and Don't Bother Me. Kun je daar vast eh, naar uitkijken. En dan gaan we nu beginnen met eh, een eh, drie leuk van de Golden Earring... want vanavond treden ze op in de Philharmonie in Haarlem... En daar gaan Willem en ik samen naartoe. En daar kan ik nu al van genieten, kan ik je vertellen. En daarom draaien we nou drie nummers van de, van de Golden Earring. Dus gaan we lekker er even voor zitten. I could bet on New Year's Eve he called me up at night from the other side of the world. was always there, alright. It's got the looks of a movie star, it's got the smile of a prince. He ride a bike instead of a car. I wanna be his friend. like a child with the wisdom truth. It's just a friend of mine has got the ring. heerlijke 3 in 1 met de Golden Earring. We begonnen met uh, Going to the Run van het album Bloody Buccaneers... op speciaal verzoek van eh, Patricia. Daarna op speciaal verzoek van mezelf <laughs> het nummer Long Blonde Animal... van het album Second Life. En tenslotte de vijfde nummer 1 is voor de Earring... When the Lady Smiles. Dat wordt vanavond genieten. We sluiten af met Peter Gunn van Joanne Eddy. Dit was Matchbox eh, nummer 10 in de derde jaargang. Volgende week zijn we er weer.